Mark Hokker met het NOS-journaal. Op de tweede dag van de ontruiming van het kamp met vluchtelingen en migranten in Calais is de sfeer grimmig. Honderden mensen, onder wie veel jongeren, verdringen zich om een plaats in een van de bussen. De politie moet af en toe ingrijpen om de menigte rustig te krijgen. De bussen rijden naar opvanglocaties, verspreid over Frankrijk. Veel inwoners van de jungle van Calais zijn bang dat er te weinig plaats is in de bussen. Vrijdag willen de Franse autoriteiten alle hutten en krotten in het kamp bij Calais hebben verwijderd. Verzekeraars en de brandweer waarschuwen voor woningbranden door storm en regen. Het afgelopen jaar waren er 2000 tot 4000 extra branden vanwege stormen met bliksem en veel regen. Dat was vooral het geval in Noord-Holland, Drenthe en Overijssel. Brand kan tijdens een storm ontstaan door bliksem, maar ook kortsluiting vanwege een lekkage of een kleine overstroming in een ruimte met veel apparatuur is vaak een oorzaak. Het is tijd om te investeren in de ouderenzorg, dat zegt Actis, de brancheorganisatie van werkgevers in de zorg, in een reactie op een manifest van columnist Hugo Borst om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren. Er moet niet alleen meer geld worden vrijgemaakt, maar er moet ook meer aandacht komen voor de opleiding van personeel, vindt Actis. Hugo Borst wil dat de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt en goede zorg waarborgt voor alle kwetsbare ouderen in verpleegtehuizen. Dit jaar zijn al meer mensen tegengehouden die vanuit Nederland illegaal naar Groot-Brittannië wilden reizen dan in heel 2015. Eind september waren het er 840, terwijl het er in heel vorig jaar 500 waren. Volgens staatssecretaris Dijkhoff komt dit door de extra controles van de marechaussee in de havens van Rotterdam, Hoek van Holland en IJmuiden. De meeste verstekelingen komen uit Albanië. Het weer overwegend bewolkt en soms wat motregen. In de loop van de dag in de noordelijke helft van het land steeds vaker zon wordt een graad of 11.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 Fabulous, fabulous. <laughs> Welkom terug. Dankjewel. Ja, een beetje vakantie doet een mens goed, hè, toch? Mooi. Kan er nog wel een beetje bij hoor. Ja? Ja. Hmm. Ben Weer naar Engeland of? Eh? Nee, gewoon lekker op een uh, hier. Lokaal. Oh, je houdt van de baddeilanden? Nou, ik hou eigenlijk van elk eiland. Oké, hartstikke mooi. Nou, uh, eh, Sandra weer, dames en heren. Gezellig, lekker. En dat vinden we wel leuk. En dus hebben we weer de dinsdagaflevering van Zandvoort Lust. Gisteren heeft u ons moeten missen. Het programma, ja, dat komt omdat presentator van dienst eh, andere dingen moest doen. Ja, heel zielig. Hij moest geopereerd. Ja. En eh, ja, ik had ook andere activiteiten. Ik had gisteren een, eh, een hele mooie een ontmoeting met Kamerleden. Hoe voel je dat? Zo? Ja. Waar ging het over? Over de NS. Over de wanprestaties die de NS levert rond het gebied Haarlem. En eh, nou ja, daar ging het over. En eh, nou, we gaan zien wat eruit komt. En eh, nou ja, voor de rest gaan we een leuk programma maken vandaag, toch? We hebben de bioscoopagenda natuurlijk. We hebben het regionieuws straks om half twee en half één. we hebben een 3 in 1. We hebben natuurlijk ook het recept weer. Ja, Ja, ja, ze zit met een kaartje te zwaaien. Eh, alsof ik dat zou vergeten. Kom. Nee, Sandra is er weer, dus hebben we weer de popvraag. En eh, je kunt er niks meer winnen. Nog steeds niet. Nee, je kunt er niks meer winnen. Gewoon alleen... Eh, eeuwige roem. Eeuwige roem, die win je er wel mee, ja. Als je het antwoord goed, als je het goede antwoord weet, dan kan je dat... je kunt naar de studio bellen natuurlijk, 0573... 0939. Eh, en eh, dat kan allemaal. En je kunt natuurlijk ook eh, het antwoord even op onze Facebookpagina zetten. Hij gaat er nu op. Hij gaat er nu op. Nu op. As we oh. speak. As we speak. As we speak gaat hij erop. Nou, stel de vraag maar, San. Ik wil het wel eens weten wat je nu weer bedacht hebt. Ik heb bedacht. Deze week. De volgende vraag. Ja. Sinead O'Connor de kale Ierse zangeres... had een hit met Nothing Compares to You. Maar van wie is het origineel? Ja. Is dat A. U2? B. The Rolling Stones? C. Prince? Of D. Marvin Gaye? Ja. Zo. Ik weet het. Inmiddels wel, hè? Ja, ik weet het. Nou, ik wist het al. Oh. Maar oké. Je zei er niks. Nee, ik, ik ga het niet vertellen. Ik ga het niet vertellen. Ik ben geen verrader. <laughs> En ik vind eigenlijk het origineel ook mooier dan... Ja, maar ja, het origineel is nergens te vinden. Nee. Eh, dat, is het probleem. Niet zoveel hints weggeven, Ruud. Nee, ik zeg niks. ik zeg niks verder. Eh. Hij staat erop. Ja. We, gaan geen hints, we geven geen hints meer hoor, want u weet het wel intussen. En ehm, we gaan wel proberen om even te vinden, het origineel. Maar eh, dat later. We gaan het wel proberen. Want wij proberen alles. Nou, en dan gaan we nu maar beginnen. Ja, ik heb eh, natuurlijk al een paar keer eh, aangekondigd, eh, dames en heren. Maar er komt dus een prachtig nieuw album van de Rolling Stones aan. En ehm, dat komt 2 december uit. En dat heet Blue and Lonesome. En dat zijn allemaal oude blues hits die ze ooit als beginnend bandje waarschijnlijk gespeeld hebben. En die hebben ze nu live in de studio opgenomen. En eh, we hebben een paar, afgelopen week al een paar keer eh, Just Your Fool gedraaid. Maar eh, zoals dat tegenwoordig te doen gebruikelijk is... komen er steeds meer van die t-shirtjes En dan komt er zo'n dan komt er zo'n zo'n nummer weer, een nieuw nummer van op, op Spotify te staan of op internet, wat dan ook. Nou, is nu dus weer het geval, want afgelopen vrijdag ontdekte ik weer een nieuwe track van het album. En die ga ik nu voor u draaien. Hate to see you go. Hier zijn de Rolling Stones. Eh, af en toe nog wel eens een eh, <clears throat> eh, nieuwe track gepubliceerd worden. Want dat is natuurlijk de manier om de mensen lekker te maken voor, voor het prachtige nieuwe album van de Stones. Wat er op 2 december gaat uitkomen. Dus voor de liefhebbers, jullie moeten nog even een maandje wachten jongens. Nog even een maandje wachten. Maar het is een leuk Sinterklaas cadeau natuurlijk. Dus dat is een hint. Ehm... <clears throat> is een leuk Sinterklaas cadeautje. Uh, de nieuwe cd dus van de Stones. Want eh, eh, dat is gewoon lekker. Het is allemaal oude bluesnummers van hun helden... waarvan ze vroeger eigenlijk de muziek altijd speelden... toen ze in 1962 als jonge binkies begonnen. De Stones. Ja, hartstikke lekker. Nou, we gaan door met een, een nieuw plaatje van... hoe heet die man?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 Nile, ja. This Town. En nu gaan we een wens van Sandra in vervulling brengen, dames en heren. Want voor de vakantie al... ja, wilde zij graag deze 3 in 1. En die heb ik dus, heb ik dus gewoon bewaard tot vandaag. Van Morrison. night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. With all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night magic seemed to whisper and hush. You know, the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more morning dance with you, oh, my love? Can I just make some more romance with you, oh, my love? i to make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, oh, my love? dat natuurlijk nog lekker ook. Eh, drie fantastische nummers <clears throat> van eh, die man die ooit in de jaren 60 begon met de band Them. En daar grote hits mee had als eh, Here Comes the Night, Gloria vooral. En natuurlijk niet te vergeten It's All Over Now, Baby Blue. Fantastische nummers en een heerlijke band ook. En daarna solo verder gegaan en... U hoorde drie fantastische nummers. Eh, het eerste wat u hoorde, dat was... Was dat ook weer? Moondance? Nee, dat was de tweede. Oh, was dat zo ontzettend op te Nee, Jackie Wilson. Jackie Wilson. Ja, Jackie Wilson set was de eerste. De tweede was de Moondance. En de laatste was Domino. En dat allemaal van eh, eh, Van Morrison. Ja. Helemaal geweldig. Zo, um, ik had, eh, ja, je ziet weer een aantal eh, leuke opmerkingen voorbij komen. Ik zag er net ook weer eentje. Uh, ik neem wel een bruine boterham. En als iemand dat discriminerend vindt, neem ik wel een witte. De groeten van Sinterklaas. <laughs> Onleuk. leuk. Dus ik heb hem maar even gedeeld. Goed, um, we gaan naar het nieuws. Ja, laten we dat maar eens doen. Het, het is nog wel iets te vroeg, maar die paar seconden. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Sandra Lissenberg. De roep om de bevolking van Zandvoort toch nog eens uitgebreid te raadplegen... over de voorgenomen ambtenarenfusie met Haarlem... klinkt nu ook vanuit de JOVD Kennemerland. Dit is de jongere afdeling van de VVD. De jonge liberalen roepen de gemeente Zandvoort op om, gezien de grote gevolgen voor de gemeentelijke organisatie, bewoners alsnog een laatste mogelijkheid te bieden hun mening te geven of vragen te stellen. Zaterdag 29 oktober is het Veteranendag in Zandvoort. Een dag die in het teken staat van het eren van de Nederlandse veteranen. Burgemeester Niek Meijer ontvangt Zandvoortse veteranen in het strandpaviljoen De Haven van Zandvoort voor een bijzondere bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Veteranencomité Zandvoort. En dan het Huis in de Duinen. Zorgcentrum Huis in de Duinen in Zandvoort... komt de komende zes maanden onder toezicht van de Inspectie van de Gezondheidszorg. In het verpleegtehuis gaat nog van alles mis bij het toedienen van medicijnen... dossiers van cliënten en deskundigheid van het personeel. De inspectie constateerde bij een bezoek eind augustus dat de instelling niet voldeed aan 11 van de 15 beoordeelde normen. De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat het huis in de duinen... zonder het nauwlettend volgen door de inspectie... noodzakelijke eh, verbeteringen doorvoert... schrijft interim-bestuurder Wies Oldekamp aan het personeel. Over de instelling komen al jaren meldingen binnen van wantoestanden. Ex-medewerkers melden in 2008 al in een zwart boek tientallen voorbeelden van mishandeling, verwaarlozing, onvakkundige zorg en onjeuze behegening van kwetsbare ouderen. De voorraad medicijnen en de houdbaarheidsdatum hiervan worden niet goed geregistreerd, zo constateert de inspectie. Daarnaast gaat het personeel onverantwoord om met protocollen en er is er te weinig deskundigheid voor de dagelijkse zorg. De komende zes maanden staat de zorginstelling onder verscherpt toezicht. Dit is uiteraard geen goed nieuws, maar het helpt ons wel om de kwaliteitsslag beter te maken en de urgentie nog beter in te zien, schrijft Oldekamp in de eerder genoemde brief. Een bejaarde man uit Overveen is zondag het slachtoffer geworden van een babbeltruc. De Overveener werd opgelicht door een jonge vrouw. De vrouw kwam rond 7 uur s avonds met een smoesje aan de deur. Ze vertelde dat ze geld nodig had, maar dat ze het even niet van haar moeder kon lenen. De vrouw zou met een kwartier weer terug zijn en het geld dan terugbetalen omdat haar moeder dan weer thuis zou zijn. Toen het slachtoffer zijn portemonnee pakte om haar een klein bedrag te lenen... pakte de vrouw het briefgeld van de man en ging er vandoor.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 Het blijft wederom droog en bij een zwakke oostenwind... stijgt de temperatuur naar een graad of 12. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een zwakke zuidoostenwind daalt de temperatuur naar 6 graden. Morgen zijn er ook wolkenvelden, maar de zon schijnt ook geregeld. Het blijft droog en bij een matige naar zuidwest draaiende wind stijgt de temperatuur naar een graad of 12. Ook donderdag hebben we een mix van zon en wolken en blijft het droog. De zuidwestenwind waait meest matig en de temperatuur stijgt dan naar 15 graden. Vrijdag is het over het algemeen bewolkt, maar schijnt de zon ook nog even ertussendoor. Het blijft wederom droog en bij een matige en aan zee vrij krachtige west- tot zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar waarde tussen de 14 en 16 graden. my street. I wash my hair and I kid myself, I look real smooth. Look over there, Where? there, here comes Jeannie with her new boyfriend. They say the looks don't count for much, so there goes your proof. Joe Jackson. En eh, dat nummer, dat, eh, dat heette dus... Eh, is she really going out with him? Is dat zo? Ga je met hem uit? Nee. Oh. <laughs> nou ja, dat was mijn vraag. Joe Jackson dus, de, de oerversie. Later heeft hij het stuk nog een aantal keer opnieuw opgenomen. En met name de akoestische versie, waarbij de alleen maar gezongen werd is uh, natuurlijk ook uiterst bekend. Versie uit de tachtige jaren uh, opgenomen. 88? Was dat 88 al? Oké. Okay. Eh, opgenomen vooral toen ook tijdens een van de, de Rock nachten. Die, die had je toen nog. Waren geweldige nachten altijd. Dan had je, op Duitsland 3 was dat, hè? De, de WDR. Dan had je de hele nacht gewoon rockconcerten met, met de grootsten der aarde. Ik heb dat toen de tijd eh, regelmatig ben ik daarvoor opgebleven. Dat je, tot drie, vier in de nacht eh, naar goede popmuziek zat te kijken. Helaas, hm, dat missen we allemaal in deze tijd. Dat is er allemaal niet meer. Helaas, helaas, helaas. Goed, um, ja, we gaan zo naar de bioscoopagenda. Maar eerst nog even wat anders. Eh, volgende week, uh, of aanstaande vrijdag geloof ik, eh, als ik het goed heb. Nee, aanstaande maandag is Paul Simon in Nederland. En die geeft dan een concert in de Ziggo dan. Dat is heel erg leuk. Maar <clears throat> Paul Simon is natuurlijk ook bekend van allerlei hits. Zoals bijvoorbeeld The Sounds of Silence. Ja. En nou is er een of andere metalband, of een hardrockband, hoe je dat ook noemen wil. Die, die hebben dat nummer opnieuw opgenomen. En dat is me een partij goed. Luistert u maar. Het is echt prachtig. Eh, de band heet Disturbed. En het nummer heet The Sound of Silence. Het is werkelijk fabuleus. softly creeping, left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in moet hier echt, denk ik, aan winnen. Maar ik vind echt de manier waarop die man dat doet... Ja, het is, eh, hij gaat af en toe lekker tekeer. En hij staat behoorlijk te schreeuwen. Nou, ik vind het heerlijk. En vooral ook de manier waarop hij begint. Zo heel rustig, intiem en zo. Ja, het komt niet vaak voor dat ik... Eh, nou nee, ik ga niet zeggen dat ik hem beter vind dan het origineel. Dat ga ik niet zeggen, want het is niet zo. Maar eh, ik vind, het kan er het kan het mee wedijveren, laat ik het zo zeggen. Disturbed heette de band. En het eh, nummer, dat heette The Sounds of Silence. En dat was natuurlijk van Paul Simon. En die komt aanstaande maandag naar Nederland en geeft hij een concert. In het Ziggo Dome. En dat zal waarschijnlijk ook wel grotendeels opgehangen zijn, denk ik, aan zijn nieuwe album. Eh, wat al enige maanden geleden is uitgekomen. Ik ga straks nog even een liedje daarvan draaien. Dat beloof ik. Maar we gaan eerst naar de film. Ja, we gaan naar de film. Ja. Agenda met Sandra Lissenberg. Voor wie vandaag nog naar Bridget Jones Baby wil... dan kan dat om 7 uur en om half 10. Eh, woensdag draait eh, de film Trolls. Het is de première van de 3D-versie om half 2... en gevolgd om half 4 door Meesterspion... Ook woensdagavond in de Simon van Kolm Filmclub A Hologram for the King. En donderdag is de Ladies Night van Hartenstraat. Hartenstrijd, sorry, Hartenstraat, andere film. Uh, na de, voor de zoveelste keer teleurgesteld te zijn in de liefde... is voor motoragenten Tina, gespeeld door Jennifer Hofman, de maat vol. Vanaf nu af aan zal ze zich niet meer binden aan een man. Wat begint als een koelbloedig spel... wordt al snel een verwarrende en hilarische zoektocht naar oprechte liefde. Dus dat deze week in Cinema Circus Zandvoort... En voor, ja, voor meer informatie kunt u de website bezoeken www.cinemacircusandvoort.nl Ja, dat lijkt me logisch. Ja, mooi. Mooie films dus. Ja, jij hebt hem gezien, hè, die Bridget Jones Baby. Ik ben geweest, ja, ja twee weken geleden. Was hij leuk? Uh, hij was leuk, ja. Oh, eh, maar de eerste blijft het allerleukst. Ja, ja. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag jij zeggen, mag tuurlijk. Je mag zo... Je, eh, er is geen... maar hij was niet onaardig, laat het zo zeggen. Het is geen embargo hier of zo, dat mag. Geen censuur ook. Oh, fijn, fijn. <laughs> nou ja, moet wel uitkijken natuurlijk. <laughs> Toch wel? ja, nee, zie, dat bedoel ik dus. kan zijn dat er <laughs> mensen zijn die zich eh, ergens aan ergeren natuurlijk. En dat is in dit land al heel gauw het geval. Dus even verkeerde opmerking niet heb... Eh, nou, dan kunt u bellen met, ja, 5730393. <laughs> Ja, we nemen het toch niet op. Uh, <laughs> <clears throat> nee, dat is niet waar. Eh, en we hebben ook de popvraag nog. Hè. Dat kunnen we nog even doen. we de popvraag. Eh, de popvraag. Nothing Compares to You van, van Sinead O'Connor is een cover. Het is origineel geschreven door... A. U2 B. The Rolling Stones C. Prince of D. Marvin Gaye Juist. Nou, u mag kiezen. U kunt er niks meer winnen, maar je hebt dan wel weer een plaats in de Hall of Fame. <laughs> dat is imitatie van Gerard Ekdom, die doet het ook altijd zo. Hall of Fame. Nou, dan weten we dat ook. En we gaan even naar eh, Eric Clapton. Want eh, ook die is weer bezig. Eh, op het nieuwe Stones album wat uitkomt speelt hij ook mee. Want hij was toevallig in de studio ernaast bezig met zelf een album op te nemen. Maar dit is van zijn laatste album. Stones in My Pathway. Clapton. I got stones in my pathway And my road seems dark as night I got stones in my pathway that have taken my appetite. I to burn and I have a bird to sing. I had but she don't need it. My enemies have betrayed me. i overtaken poor Bobby's life. sun gonna my bed. Trying to take my life and all my loving too. You laid a pathway for me. Now what are you trying to do? And I'm crying. please let us be friends. my pathway right out. Please don't you don't let me in. Shane Mamarana, but I'm booked I got in my pathway? Pathway, zegt hij natuurlijk. <laughs> Ja, ik wou het even keurig op zijn Engels zeggen. Stones in my pathway. Maar eh, ja, dat gebeurt natuurlijk niet meer. Want eh, we hebben tegenwoordig onze oor meer laten hangen naar het eh, Amerikaanse Engels. En Stones in my pathway. Dat is, was een liedje van Eric Clapton. Jawel. Ehm, het volgende nummer, ja, dat, die Anouk, dat weet ik ook niet. dat mens maakt ook nieuwe platen. Dat je weet van, poeh, we weten nou langs Er zal wel weer een nieuw eh, album aankomen. Um, <clears throat> een liedje wat we van de gaan draaien, dat heet eh, I Just Met a Man. Nou, dat zijn er wel meer geweest, want ze heeft zes kinderen van zes vaders, geloof ik. Dus de, <laughs> dat, Sorry, ik lach niet. de, dat <clears throat> zou eigenlijk moeten zijn I Just Met Six Men, eigenlijk. Vind je niet? Maar goed, het is een nieuwe van Anouk, I Just Met a Man. Anouk. I just met a man. Weer een van haar nieuwe releases. Ook is er iemand die komt dan gewoon met eh, losse nummers. En dan eh, op een gegeven moment is er een album. Maar goed, maakt het allemaal uit. Uh, het zit er alweer op het eerste uur. We gaan eventjes ja, naar het nieuws en dan weer het nationaal van 1 uur. En eh, we hebben intussen ook een goed antwoord binnen op de vraag, uh, Stan. is dat zo? dat ik niet op te letten? Ja, nee, ja, ik, kreeg het, ik kreeg het binnen, net goed antwoord. Maar we vertellen het nog niet. We gaan de oplossing pas geven om, om eh, straks in tweede uur. Ja, want we nog meer mensen de kans krijgen natuurlijk om toe te treden tot de Hall of Fame. <laughs> ja, vind ik wel tot die tijd even Casey en eh, de Pressure Group. Of Casey en de Golden Earring, dat mag ook. De oude tune van Tom Collins vroeger bij Veronica. Hè? Nou, het oude schip, hè? Het schip, het schip. Dit uh, eh, nummer kwam weer tevoorschijn dankzij die eh, Golden Years of Dutch Pop Music. Nou, geniet nog maar even van Casey en de Pressure Group.